Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er 193 Nederlanders zijn omgekomen bij de vliegramp met vlucht MH17 in Oekraïne. Malaysia Airlines spreekt van 192 Nederlandse slachtoffers. Volgens Buitenlandse Zaken zijn aan de hand van de passagierslijst van Malaysia Airlines controles uitgevoerd bij onder meer de gemeentelijke basisadministratie. Daaruit blijkt dat 193 mensen een Nederlands paspoort hadden. Malaysia Airlines maakte eerder bekend dat bij het vaststellen van de nationaliteit van de laatste vier passagiers verwarring ontstond, omdat twee van hen een dubbele nationaliteit hadden. Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen in totaal 298 mensen om het leven. De Verenigde Staten en de VN maken zich zorgen over een verdere escalatie van het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Israël heeft gedreigd het grondoffensief in Gaza aanzienlijk uit te breiden. In een poging een einde te maken aan de gevechten tussen Israël en de Palestijnen vertrekt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon later vandaag naar het Midden-Oosten. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het offensief donderdagavond begon 58 Palestijnen omgekomen. Volgens het Israëlische leger zijn 13 tunnels vernietigd, 17 Palestijnse schutters gedood en hebben 13 Palestijnen zich vrijwillig overgegeven. Zij zijn meegenomen voor verhoor. Het Oekraïense leger heeft een deel van de stad Lugansk heroverd op de rebellen. Dat zegt het Oekraïense ministerie van Defensie. Militairen hebben het zuidoostelijke deel van de stad weer in handen... en de luchthaven van Lugansk is omsingeld. De elektriciteits- en watervoorzieningen in het grootste deel van de stad zijn buiten gebruik, meldt de BBC. Bij beschietingen zijn meer dan twintig mensen omgekomen, hebben de lokale autoriteiten gezegd. Een olieraffinaderij in de buurt van Lugansk is vernietigd en staat in brand. En volgens een Oekraïns persbureau zijn ook verschillende explosies gehoord in Donetsk. Rond het vliegveld van de stad wordt ook nog steeds gevochten.